Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Gazastrook wordt sinds 6 uur vanochtend weer gevochten. Na een gevechtspauze van een aantal dagen konden Israël en Gaza niet op één lijn komen. Qua aantallen gijzelaars die vrij moesten komen. En leidde het geweld weer op. Gesprekken over een nieuwe gevechtspauze lijken er nog wel te zijn, zegt correspondent Nasra Habiballa. Ja, die gesprekken die gaan wel nog steeds door. Tenminste, dat zegt in ieder geval onderhandelaar Qatar. Ondanks dat er dus toch opnieuw gevechten zijn uitgebroken. Eh, maar daarbij zeggen ze wel dat die onderhandelingen ja, wel bemoeilijkt worden... door het feit dat er zo hevig eh, gevochten wordt. Voor inwoners van de Gazastrook worden de omstandigheden waarin ze leven... door de nieuwe gevechten nog slechter. Het is dag 2 van de klimaattop in Dubai. Demissionair premier Mark Rutte hield een speech... en kwam gelijk ook met een hulpfonds voor landen die impact van klimaatverandering gaan ondervinden. Nederland draagt daar 15 miljoen euro aan bij dat is volgens Rutte niet het enige. En ik was zo blij dat dat al voor de top begon rond is gekomen. Dat is meteen een succes. Dat geeft, dat het geeft vaart aan zo'n top. Dat je niet eh, probeert aan het einde iets te bereiken... maar dat je meteen met een succes begint, is echt heel belangrijk. De komende twee weken proberen wereldleiders, wetenschappers... en milieuorganisaties op de klimaattop oplossingen te vinden... om klimaatverandering tegen te gaan. In Enschede is een garagebox met 180 kilo vuurwerk gevonden. Volgens de politie gaat het om consumenten en professioneel vuurwerk... en voldoet het niet niet aan de veiligheidseisen. Het illegale speel werd gevonden na een tip bij de politie. En Cristiano Ronaldo heeft een enorme rechtszaak aan zijn voetbalbroekje hangen. Boze fans willen volgens Amerikaanse media een miljard dollar van hem hebben. Zij vinden dat hij ze heeft genaaid door reclame te maken voor NFT's. Dat zijn unieke cryptoplaatjes. My new and exclusive NFT collection. Join the celebration for a chance to meet me in person. De Ronaldo-NFT's gingen bij de verkoop voor 77 dollar per stuk. En nu een jaar later zijn ze haast niks meer waard. Een groep boze fans wil een schadevergoeding. Dan nog het weer op veel plekken. Zon, behalve in het zuidoosten.